7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal Nederlanders dat betaald werk doet was nog nooit zo hoog. De afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden voor het eerst boven de 9 miljoen, meldt het CBS. Het aantal werklozen daalde de afgelopen drie maanden naar iets meer dan 300.000. Van de werklozen heeft bijna driekwart een WW-uitkering en dat is 15 minder dan in 2018. Topman van de Burg van het OM vindt dat de maximumstraf voor doodslag omhoog moet. In trouw zegt hij dat het verschil met moord nu te groot is. De maximale straf voor moord is 30 jaar of levenslang en voor doodslag 15 jaar. Volgens de OM-topman moet dat worden rechtgetrokken... omdat doodslag ook het sluitstuk kan zijn van een kwalijk patroon, zo zegt hij. De aanklagers eh, van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... hebben de twee aanklachten in de impeachmentprocedure... tegen president Trump bij de Senaat bezorgd. Voorzitter Pelosi van het huis ondertekende de papieren... en daarna gingen ze in een ceremoniële optocht van het huis... aan de ene kant van het kapitool naar de Senaat aan de andere kant. Dat betekent dat het afzettingsproces tegen Trump in de Senaat nu kan beginnen... waarschijnlijk volgende week. Het nieuwe virus waardoor in China tientallen mensen ziek zijn geworden... is nu ook opgedoken in Japan. Het gaat om een nieuwe variant van het coronavirus... dat tot longontsteking kan leiden. Een Japanse man van 30 heeft het virus waarschijnlijk opgelopen in China... waar ook veel andere patiënten ziek werden. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en maakt het goed. In een Nederlands vrachtvliegtuig op de luchthaven van Buenos Aires... is ruim 80 kilo cocaïne gevonden. Er zouden zeven mensen zijn opgepakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er drie Nederlanders zijn aangehouden. Het toestel is een vrachtvliegtuig van Martinair Holland. Het weer vandaag overal droog en periode met zon.